So just sit back and please enjoy your the room lights up with fine white stardust. Of all the things I believed in, I just want to get it over with. Tears form behind my eyes the days that pass me by.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 Die staan gepland op 2 september in Washington en zouden binnen een jaar tot een vredesakkoord moeten leiden. Israël en de Palestijnen hebben de uitnodiging verwelkomd, maar nog niet gezegd of ze komen. De Russische stad Sint-Petersburg is getroffen door een zware stroomstoring. Bijna de hele stad zit zonder stroom. Zo doofden de lichten van de beroemde Nevsky Prospect. Elektrische trams vielen stil en in veel metrostations is het aarde donker. De internationale luchthaven buiten Sint-Petersburg heeft geen last van de storing. Vermoedelijk is die ontstaan door een defect in een generator in een metrostation. Nederland stelt nog eens 3,6 miljoen euro extra beschikbaar voor noodhulp aan Pakistan. Dat geld komt bovenop de 3 miljoen die Den Haag eerder al had gegeven. Nederland deed de toezegging voor extra financiële steun tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Ook andere landen hebben op die vergadering extra geld voor Pakistan toegezegd. Het demissionaire kabinet zoekt hard naar maatregelen om 3,2 miljard euro extra te bezuinigen. De besparing was vorig jaar al aangekondigd en gehoopt was dat loonmatiging veel op zou leveren. Maar daar is weinig van terechtgekomen. Maar minister De Jager houdt vast aan het voornemen en zegt dat hij al maatregelen weet om de helft van het bedrag bij elkaar te krijgen. Welke besparingen dat zijn wil hij nog niet zeggen. Tijdens zijn vakantie in Nederland is RTL-correspondent Connie Mus overleden. Mus kwam als verslaggever bij RTL 4 in 1989 toen de zender pas begon. Hij werd vooral bekend als correspondent in Israël voor het Midden-Oosten. Hij maakte ook documentaires en tv-reportages voor de BBC en CNN. RTL nieuwshoofdredacteur hoofdredacteur Tazelaar omschrijft Mus als een buitengewoon goede en bevlogen journalist. Connie Mus overleed aan een hartaanval. Hij is 59 jaar geworden. Het weer vanavond eerst opklaringen, later vanuit het westen bewolkt. Minimaal.